Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De plannen voor een Griekse eenheidsregering lijken van de baan. De oppositie blijft op het standpunt staan dat premier Papandreou moet opstappen en dat er snel verkiezingen moeten komen. Volgens oppositieleider Samaras heeft Papandreou Europa en de euro bijna om zeep geholpen... met het plan om een referendum te houden over het reddingspakket voor Griekenland. Voor Papandreou zijn snelle verkiezingen geen optie. Die leiden volgens hem tot het bankroet van zijn land... Alleen een eenheidsregering kan de rust brengen die nodig is om de zware hervormingen door te voeren, zegt hij. Vanavond beslist het parlement officieel of het nog vertrouwen heeft in de Griekse premier. Die heeft in het parlement een meerderheid van maar twee zetels. De Arabische Liga geeft Syrië twee weken de tijd om het leger terug te trekken uit de steden en een eind te maken aan het geweld tegen betogers. President Assad ging woensdag akkoord met een vredesplan van het Arabische bondgenootschap is de bedoeling dat er zo snel mogelijk een dialoog met de oppositie op gang komt. Ondanks de belofte van het regime vielen er gisteren volgens activisten weer tientallen doden in de stad Homs. Tanks trokken een woonwijk binnen en openden het vuur op betogers. Een ooggetuige verklaarde dat hij tientallen lijken had gezien bij het ziekenhuis, allemaal mannen met schotwonden. Voor vandaag worden er na het vrijdaggebed opnieuw grote protesten verwacht. De website van de HEMA was gisteravond urenlang nauwelijks bereikbaar. Er ontstond een stormloop op een taart die op de site gratis werd aangeboden. De bosvruchten kost eigenlijk 4 euro, maar door een fout stond die op de site voor 0 euro. Op Twitter lieten honderden mensen weten dat ze er een hadden besteld. De HEMA weet niet hoeveel bestellingen er zijn geplaatst en beraadt zich nog op een oplossing. Het bedrijf vreest dat gratis weggeven flink in de papieren zou lopen. Dan het weer, wat regen of lichte motregen en minimaal rond 11 graden.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 me and I'm throwing elbows. me and I'm throwing elbows. me and I'm throwing elbows. Oh, overdue, give me some room, coming. let's get dirty. That's my jam. I need that funk to get me off. Sweating till my clothes come off. It's exclusive speakers on. I'm still jumping six in the morning. Table dancing, blasting some fresh No questions, time for some action. Yeah, I'm just love. So I get my girls, get your boys. It's about time just party. Sweat dripping over my body. Hands are getting little naughty. Wanna get dirty? It's about time for my own. Heat is up, ladies, fellas, drop your front to back. Move your ass, I like that. Shake a little beautiful. real that's What's up? Giving just what you love to the maximum uh oh, here we go Here we go What when the music starts to jump, And that's when we take it to the parking lot And I bet you somebody's gonna call the cops Uh oh, here we go Here we go oh, oh, oh, like a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For dead presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. Let the media shine, I'm shining with both of the sleeves up.